Daarna werd een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt voortdurend geschonden. De gevangenis in Vught wil aangifte doen tegen de gedetineerden... die gisteren twee medewerkers gijzelden. Na vier uur werden ze bevrijd. Volgens de gevangenis gaat het naar omstandigheden goed met hen. De gijzelnemer zou volgens meerdere media vastzitten... voor een eerdere gijzeling in Ede. Rusland heeft vannacht honderden drones en tientallen raketten op Oekraïne afgevuurd, melden Oekraïnse autoriteiten. Vooral energievoorzieningen werden getroffen. Er ontstonden stroomstoringen en ook kerncentrales konden minder stroom opwekken. Max Verstappen begint morgen vanaf pole position in de beslissende race van het Formule 1 seizoen. Bij de kwalificatie in Abu Dhabi bleef hij Lando Norris met 0,2 seconden voor. Oscar Piastri kwalificeerde zich als derde. Op het circuit van Abu Dhabi is het moeilijk inhalen. De pole position is dus al een belangrijke overwinning voor Verstappen. Maar winnen is niet genoeg voor hem. Hij moet een achterstand van 12 punten goed maken om Lando, op Lando Norris om wereldkampioen te worden. Marco Borsato zou komend jaar niet optreden, zegt zijn management tegen het ANP. Hij was uitgenodigd voor een serie concerten van André Rieu. Borsato werd vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. De zanger weet niet of hij ooit nog wil optreden.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 Neem me bij de hand Ren zo snel je kan Ja, nu is de tijd Niemand is achtergebleven En ik neem je mee En hou je stevig vast Door een wolkenzee Naar het licht dat ik zag Dit is ons lied Dit beeld zal ik nooit vergeten verbonden voor altijd. En al zijn we ver, ik raak jou niet kwijt, dankzij onze kracht. The. hide.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 passie en het vuur. wilden het graag anders, maar het is mooi geweest. Ik liet je gaan, maar deze keer ben jij een stap te ver gegaan. Jij weet niet goed hoe jij dit uit gaat leggen of mij zeggen moet. maar. Want achteraf blijkt elke roddel waar. Wat jij wilt zeggen, laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou misschien. Want er gingen over jou zoveel verhalen. Waar je mij nu ook de prijs ik het niet geloven wou. Maar ik lees de waarheid in die ogen terug van jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. En dat je zonder iets meteen dit huis verlaat. Besef heel goed dat hier de deur voor jou ook nooit meer open gaat. Dat wat ik deel, ja dat krijg je op een dag, maar ach dat is niet veel. Maar voortaan ben jij met mij uitgespeeld. Wat jij wilt zeggen, laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou misschien. Want er gingen over jou zoveel verhalen. Waar je mij nu ook de Ik het niet geloven wou. Maar ik lees de waarheid in die ogen terug van jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. Nee, met tranen kun je niets meer te maken. ZFM. Jouw ogen kunnen mij echt niet bedriegen als zei jij vaak iets anders tegen mij. Jouw woorden zeggen iets anders dan jouw ogen. Maar jouw blik vertelt de waarheid tegen mij. Jij kan niet liegen of bedriegen tegen mij. hebben alles tegen mij. ja, ogen, Jouw ogen. kunnen de mens haast niet bedriegen. Want ogen spreken de waarheid van je ziel. Al zeggen mensen soms meer dan duizend woorden. Een paar ogen vertel je tot soms wel meer. Jij kan niet liegen of bedriegen tegen mij zijn woorden die ik hoor wel waar. Ik wil het niet geloven, maar het voelt voor mij een beetje raar. Als je ergens soms mis zit, dan zou ik willen dat hij het zegt. Ja, oh alleen. Ik hoor de waarheid vraag. Draai er niet omheen, zeg mij meteen, u nog vandaag. Vraag jou alleen, zeg me het is niet waar. Ik wil dat je alles zegt, dan ben ik de waarheid echt en ben ik met jou klaar. Ik zie twijfels in jouw ogen, maar ik snap niet goed waarom. Omdat je mij in al die jaren mij toch alles zeggen kon. Verberg je ergens in je hart dan toch misschien een stil Maar ik vind dat jij echt heerlijk en oprecht moet zijn. Vraag die jou alleen. Ik hoor de waarheid graag. Draai er niet omheen. Zeg mij meteen, Liefst nog vandaag. Vraag die jou alleen Zeg me het is niet waar Ik wil dat je alles zegt Dan ben ik de waarheid En ben ik met jou klaar Vraag die jou alleen Ik hoor de waarheid graag Draai er niet omheen Zeg mij meteen Liefste nog vandaag Vraag die jou alleen. Zeg me het is niet waar. Ik wil dat je alles zegt, dan ben ik de waarheid En ben ik met jou klaar. De regen stroomt als tranen langs mijn ruit. Het is of de hele hemel om je huilt. Ik voel me zo mistroostig als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik herinner me de tijd van jij en ik Van de allereerste tot de laatste blik Zie je nog altijd als verslagen staan Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan Ik mis je zo, ik mis je meer dromen, keer op keer. Ik zeg me hoe en waar zie ik je weer? Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik weet niet wat er mij toen heeft bezield. Te denken dat ik minder van je hield. Besef nu dat het lang niet over is. Omdat ik jou nog alle dagen mis. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Zie in mijn dromen zeg me hoe en waar zie ik je weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik mis je zo, ik mis je meer. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Je hebt tranen in je ogen, ik zie ze nu pas voor het eerst. En ik wilde ze nog drogen maar dat hoeft ineens niet meer. Laatste tas in de kofferbak, één laatste blik naar mij. Terwijl je wegrijdt en ik zou moeten rennen, toch blijf ik hier staan. Weet niet eens wat ik zou zeggen. laat ik je gaan Man, man, man, man, man Wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Wat kon ik nog proberen? Ik weet dat je me vermijdt honderden berichten maar de vinkjes bleven grijs. Een laatste tas in de kofferbak, één laatste blik naar mij. Voordat je wegrijdt en ik zou moeten rennen, toch blijf ik hier staan. Weet niet eens wat ik moet zeggen en toch laat ik je gaan. Man, man, je hier je tijd verspilt, ga weg dan. Omdat je niet meer van me houdt, krijg ik de schuld van elke fout, ga weg dan. Je voelt je niet meer goed bij mij, want onze liefde is voorbij, ga weg dan. Maar wees oprecht en kijk me aan, zeg me dat je weg wilt gaan, ga weg dan. Verdwijn dan. Maar draai er niet omheen, op wat je zegt. Als jij wilt gaan, je meent het echt. Ga weg dan, laat mij alleen. Maar als je weg zou gaan, is het gedaan. Zo kan het niet meer verder gaan. Ga weg dan, ga dan heen. Je zegt dat er geen ander is. Je hebt je echt in mij vergist. Ga weg dan. Zie in je ogen dat je lief. Want ik weet dat je mij bedriegt. Dus ga dan. Je wilt je vrijheid weer terug. En daarom zeg ik jou heel vlug. Ga weg dan. Dacht jij nu dat ik smeken zou? En vragen of je blijven wou? Echt niet dan ga weg dan. Maar draai er niet omheen, op wat je zegt. Als jij wilt gaan, je meent het echt, ga weg dan. Laat mij alleen. Maar als je weg zal gaan, is het gedaan. Zo kan het niet meer verder gaan. Ga weg dan, ga dan heen. Is that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 Oh, wat was ik op jou toch verliefd? Nee, al die verhalen wou ik niet geloven. Maar ik zag, het is toch echt waar. Ik vind het heel gemeen. Jij bent dus echt van steen. Had ik maar geluisterd, nu ben ik je kwijt. het verdriet dat nog voor ons zal komen. Samen alles doen, voor ons gaat niets meer stuk. naar het geluk. Of zijn dat alleen maar dromen? Samen voor altijd. Ik hoop dat dat gebeurt. Samen naar het verdriet. Dat eens voor ons zal komen. me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 echt heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet anders wachten, mijn leven delen ik met jou. Je keek me aan en stond te blozen. Nog nooit had iemand zoiets moois gezegd. Dat was voor jou wel even wennen want je gevoel was platgelegd. Oh, oh. Je was voorheen ook veel bedrogen. Je ex ging er met een vriendin doen. Maar ik beloof je, het wordt anders met mij. Het met mij. Ik moet je dit bekennen. Ik wil je graag verwennen, blijf jij vanavond hier bij mij. Ik wil je alles geven, met jou iets moois beleven. Een verre reis naar het geluk. Die reis vol avonturen, mag van mij eeuwig duren. Zolang je maar naast mij blijft staan weet het echt heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet langer wachten, mijn leven delen wil ik met jou. Ik kan niet langer wachten, mijn leven delen wil ik met jou. kwam net uit mijn bed. Ik had wat koffie gezet en het ochtendblad binnengehaald. Bij mijn haastig ontbijt had ik net even tijd om te zien dat het dollar weer daalt. Weinig nieuws, zo gezegd, ook het weer werd weer slecht. En de sport interesseerde me geen zier. Net voordat ik moest gaan, zag ik plotseling nog staan. Een advertentie op pagina 4. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk. Nooit gedragen, geen enkele keer. Twee jaren oud, voor een meisje dat trouwt. Haast voor niets, want ik hoef hem niet meer. Een sneeuwwitte bruidsjurk Met sluier nog nieuw in het papier Ik verloor al mijn hoop Daarom is hij te koop Telefoon 2604 tot mijn schrik. Hé, hey, dat nummer ken ik. Met dat meisje was ik haast getrouwd. Ik was laf en gemeen. Ik liet haar toen alleen. Ondanks alles belde ik haar toch gauw. Ja, dat was voor twee jaar. Nu zijn wij bij elkaar. Als een sprookje door het leven bedacht. Ik was ondersteboven, het is haast niet te geloven Dat die bruidsjurk ons toch samenbracht Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk Met sluier, nog nieuw in het papier Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop Telefoon 2604 voor een prikkie. Een sneeuwwitte bruidsjurk, nooit gedragen, geen enkele keer. Zeg dat je van me houdt. Of maak ik mezelf iets wijs? Is dat de grootste fout? Denk ik dat Je gaat me deur voorbij. Ik lieg niet op. Ik lieg niet op. jezelf iets wijs, is dat de grootste fout. elke die denk ik dat ben jij. Mijn hart klopt in mijn keel, je gaat me deur voorbij. Het is nu voorbij. Je bent weer weg bij mij. verdween. Het is mijn eigen schuld.

vanuit Zandvoort. ZFM. niet weten wat je doet of waar je bent. Te lang hield ik me vast aan wat ik van jou heb gekend. Ik deed mijn best jouw hart voor altijd weer te winnen. Nog niet zo lang geleden Weer de nachten samen deelden. Jij mij uit het niets niet weten, beter was jou te vergeten. Want je wou een ander leven, dus ik moest je laten gaan. Maar het is beter, al vinden vrienden het dan raar. Maar het helpt niet als ik steeds weer aan jou moet denken. Deel je lekker met me. de benen draaien in het rond, lange haren zweven. Waarom kwam ik past tot leven toen ik jou eindelijk